1 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bijna 1 op de 3 mensen die mantelzorg combineren met een baan... zegt het moeilijk te vinden die twee dingen te combineren. In een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau... zegt deze groep vooral dat de tijdsdruk groot is. Ook zijn ze minder tevreden over hun leven. In Nederland gaat het om ongeveer 400.000 mensen... die minstens 8 uur per week voor iemand zorgen... en daarnaast een baan hebben van 12 uur of meer. De luchtverkeersleiders in België houden een 24-uur staking. Tot 10 uur morgenavond kunnen er op Belgische luchthavens geen vliegtuigen opstijgen of landen. Het luchtruim blijft wel open voor overvliegende toestellen. De vakbonden hebben een nationale staking uitgeroepen na het mislukken van het loonoverleg. Bij meer Belgische bedrijven wordt gestaakt, zoals het openbaar vervoer en de post. In Zwitserland is afvalmagnaat Leo van Gansenwinkel overleden. Hij begon in de jaren 60 met het inzamelen van afval in Brabant... en bouwde zijn bedrijf uit tot een van de grootste afvalverwerkers van de Benelux. In 2007 verkocht hij zijn Van Gansenwinkel Groep voor 800 miljoen euro... en ging in Zwitserland wonen. Leo van Gansenwinkel was al een tijdje ziek. Hij is 80 jaar geworden. CDA, VVD en GroenLinks willen dat het in heel Nederland mogelijk wordt om wapens ongestraft in te leveren, net als in Rotterdam. In die stad werden honderden wapens bij de politie ingeleverd. De partijen hebben minister Grappenhaus gevraagd om te kijken of dat in heel Nederland zou kunnen. CDA-kamerlid Van Dam zegt dat mensen nu vaak niet goed weten wat ze moeten doen als ze een verboden wapen thuis hebben liggen.